Mensen die gebruik maken van de voedselbank ontvangen wekelijks voedingsmiddelen... met een gemiddelde waarde van zo'n 43 euro. De Vereniging van Voedselbanken signaleert grote verschillen op regionaal en lokaal niveau tussen de voedselbanken. Niet alle locaties slagen erin goed voedsel in te zamelen. Dit zou komen door een tekort aan vrijwilligers. Het kabinet hakt snel de knoop door over waar het afluisterpark van de Nederlandse inlichtingendiensten naartoe gaat. Dat staat nu in Burum in Friesland. Het was al bekend dat het vanwege de komst van het 5G-netwerk naar het buitenland verhuist. De schotels waarmee satellietcommunicatie wordt onderschept voor de AIVD en de MIVD maken gebruik van dezelfde frequenties als 5G. Keizer, staatssecretaris Keizer kan nog niet zeggen op de vraag of de schotels naar een Europees land worden verplaatst of nog verder weg. Maar ze zegt dat minister Bijleveld er binnen een maand of twee uitsluitsel over geeft. De gemeente Amsterdam overweegt de noodleidende afvalverwerker AEB te verkopen. In een brief aan de gemeenteraad staat dat naar meerdere varianten voor een verkoop wordt gekeken. Zo kunnen aandelen verkocht worden aan nieuwe aandeelhouders of kunnen bedrijfsonderdelen van de hand gedaan worden. Begin juli werden vier van de zes verbrandingsovens van het bedrijf uitgezet, omdat na jarenlange bezuinigingen op onderhoud de veiligheid van personeel niet meer gegarandeerd kon worden. De afvalverwerker kwam erop in acute financiële nood. De Nederlandse dressuurploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Rotterdam zilver in de landenwedstrijd veroverd, ruim achter Duitsland. Nederland was als derde geëindigd, maar omdat bij de Britse ploeg een paard werd gedisqualificeerd, werd het uiteindelijk zilver in plaats van brons.